Op Twitter vonden mensen het verdacht dat de fotograaf er zo snel bij was. Mensen vroegen zich af of de boel in scène is gezet om de boeren slecht uit de verf te laten komen... De baas van het persbureau ontvangt sinds het delen van de foto doodsbedreigingen. Hij is van plan aangifte te doen. Oud-profvoetballer David Mendes da Silva blijft langer vastzitten. De oud-voetballer werd vorige week op zijn verjaardagsfeest opgepakt voor witwassen en drugshandel. De recherche ging zich in de zaak verdiepen toen ze zagen dat hij de laatste tijd grote bedragen cash opnam. In zijn tijd als prof speelde Mendes da Silva onder meer voor Sparta, Ajax en AZ. Bij een grote brand in Velp, vlakbij Arnhem, zijn vier mensen gewond geraakt. In het huis woonden arbeidsmigranten. Dien van Tien pakte meteen de telefoon toen hij de brand zag. Ik eh, keek uit het raam, want ik hoorde twee harde knallen... en toen zag ik dat de brand was hier op de Willemstraat. Dus toen heb ik gelijk 112 gebeld. Een kwartier later zijn ze gekomen en eh, toen is dit uh, geblust. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Het lijkt erop dat er iets is gaan smeulen, bijvoorbeeld een peuk of een barbecue. En wie altijd al een gedragen onderbroek van prins Harry heeft gewild... kan zijn slag staan. Een stripper velt deze week een onderbroek die de prins ooit zou hebben gedragen. Tien jaar geleden gingen beelden van prins Harry in zijn blootje de wereld over... toen hij tijdens stripbiljart al zijn kleren had uitgetrokken. De stripper zegt dat ze zijn onderbroek al die jaren heeft bewaard. En dan nog het weer vanavond en vannacht helder. Morgen veel zon en maximaal 29 graden. En de dagen erna nog warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden geen treinen door een wisselstoring.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 The heroes, the heroes return, and the royalty attend, while the angels learn The OT was there. The OT was there. The pain soon comes when the crisis is war. The media soon and opposes our The heroes return and the riots attend while the angel learn the pain the city in Jerusalem. The pain the city in Jerusalem. The pain never end. The heroes return and the riots attend while the angel learn got me off the ground and touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me Zandvoort en de regio.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 Niet alle ouders vragen om terugplaatsing van hun kind. Sommigen willen alleen dat het contact met hun kind wordt hersteld. De politie gaat onderzoeken wie afgelopen weekend een hakenkruisvlag heeft opgehangen... bij een viaduct langs de A1 bij Stroe. Het ophangen van zo'n vlag is strafbaar.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 I'm yours. tegenover me aan tafel. Je ogen rood van alle tranen. Een diep verdriet heeft je gegijzeld en wil je maar niet laten gaan. Je zegt ik wil er tegen Ik moet zo snel als kan weer door. Terwijl mijn hele Stil stilstaat, ik hoop dat je me hoort.